in de al als de arend is verslaat, dit komt ons vreugde geven. Waarom wij met de blij gestal, de namen roepen overal. Dat van der nood, dat van der nood, hij die de pluim draagt op den hoed en hij in hem verheven. Als in een een man roept dat hoeveel het wezen kan. Dat van der nood, dat van der nood, dat van der nood lang leven. Hij die den die van Brussel zijn, als jij zo zoete lof verspreidt, van dien die doet herleven het bedrukte Nederland. de gaat en rijdt met verstand. Dat van der dat van der dat van der lang leven. Voor wat daar is, geen pen bekwaam. Op best drukken zijn een pap, zo ver de sterren zweven die hij zeer wil op en eer, dus van het laatst dan weer en weer. Dat andere nood, dat andere nood, dat andere nood lang leven. Verheft hem dan tot hoogste wolk, die de verlosser is van volk, voortgeen hij heeft bedreven. Prou viva des em resala, prou viva viva tavar. Das pandra no, das pandra